uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. KPN werkt concurrenten tegen bij de aanleg van glasvezelnetwerken... zegt de autoriteit Consument en Markt. Het telecombedrijf is marktleider als het gaat om glasvezel... maar zet vooral nog in op het langzamere kopernetwerk. Als een concurrent glasvezel wil uitrollen in een gebied waar KPN veel klanten heeft... kondigt KPN daarna zelf ook de aanleg van glasvezel aan. Dat is niet verboden, zegt de ACM, maar de toezichthouder wil wel dat het bedrijf ermee ophoudt... omdat het anders ten koste kan gaan van het aantal glasvezel-netwerkaansluitingen. In Kerkrade is een verdachte aangehouden in verband met een poging om het politiebureau in brand te steken. De verdachte, een man van 30 uit Brunsum, meldde zichzelf bij de politie. Vanmorgen vroeg ramde een auto met jerrycans de glazen pui van het bureau. Volgens de politie probeerde de dader de auto in brand te steken, maar dat lukte niet. De twee agenten die in het bureau in Kerkrade waren zijn niet gewond geraakt. Het motief van de man van de dader is onduidelijk. In Ruinerwold wordt ook vandaag weer onderzoek gedaan bij de boerderij... waar een vader en zes jongeren in afzondering leefden. De politie zei gisteravond in het tv-programma Pauw nog veel vragen te hebben. Zo staat nog niet vast of het wel echt om een gezin gaat... en of er sprake was van seksueel misbruik. De vader van het gezin werd gisteren aangehouden voor onder meer vrijheidsberoving en mishandeling. De arrestatie heeft volgens de politie een enorme impact op de jongeren. Veiligheidstroepen hebben in Mexico geprobeerd een zoon van de beruchte drugsbaas El Chapo op te pakken. Hij zou met zijn broers de macht hebben overgenomen toen hun vader werd gearresteerd. De politie omsingelde een huis waar de zoon zat, maar toen het te gevaarlijk werd trokken de veiligheidstroepen zich terug. Het weer vanuit het zuidwesten stevige buien, mogelijk met onweer en hagel. Aan zee ook zware windstoten. Het wordt ongeveer 15 graden.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 Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.